www.rkcwaalwijk.nl Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Langstraat. Langstraat. FM Mark van den Hoek. Langstraat FM. En een bijzonder fijne avond alvast. Dit is weer de show met boordevol funk, disco en soul. Zoals iedere zaterdag tussen 5 en 7 op Langs Hier zit de funky. Het grote funkblok. Dit is Langs Funknight. That's what I call trapped in a cardboard box. van Bobby Womack. Langs hadden we een Funk Night. Dadelijk hebben we ook nog nieuwe platen van de Death Band. En Ara en Dr. Packer. Dat later, maar nu eerst Ready for the World. Hier is Ceramic Girl. tell you how much you've changed Cosmetics, y'all It's so hard to believe you were once my girl Oh yeah Still around girl, you know you're so fine Still around girl, don't try and blow my mind ceramic girl Oh yeah So laid back and ready for the world you were once my girl You do it just for the fun coming through you, you make me want you more. Stay at home It ain't paint yourself all day. It doesn't really matter, cause I'll love you anyway. Sing it! Surround me, girl, you know you're so fine. You know, you know you're so fine. Surround me, girl, I'm trying to blow your mind. Don't you dare. Surround me, girl. Nieuw the world. in de playlist Ready for the World, die je ook al kent van Oh Sheila. Dat was Ceramic Girl. Dadelijk in dit uur, eerste uur van Langs en Funk Night, hoor je nog Yo Brown and Peoples, Schoolboys, High Fashion, Aura Dr. Pekker, een nieuwe Maxi is dat, Stevie Wonder, Carl Anderson, Grandmaster Flash en The Furious 5. Uh, eh, Bra O'Brien hoor je als souvenir en nog een souvenir Cashmere, die ik eh, vorige week ook draaide, maar die viel op FM helemaal weg, dus vandaar krijg je hem deze week nog een keer. Cashmere en Can I. En we besluiten het uur met Tease, Baby Be Mine. Daarna nog een heel uur van dit soort funk. Het is een souvenir. Komt uit 1982. Evelyn Champagne King. Je hoort een maxi-versie van Love Come Down. Het is 13 over 5 precies. Eat Je hoort het gewoon. De groeven zijn helemaal eh, uitgesleten, zeg maar. Maar eh, ja, dat heb je met die plaat. Elke versie die dan ook eh, tegenkwam, die had hetzelfde probleem. Dus gewoon een hele goede plaat. en dit zijn de Schoolboys. Slip Away. Komt van hun LP 1984, die heet ook gewoon Schoolboys. Hallo. Hallo, baby. It's me. Hi, how are you? Oh, I'm okay. How's everything going? Everything's fine. That's great. Tell me something. Are you tied up tonight? No, but I'd like to be. Waited all week long. dit is een nieuwe maxi. Een nieuwe maxi van Aura en Dr. Packer. Komt van Dr. Packer's rework. Such a Feeling. Een nummer dat Aura oorspronkelijk maakte in 1982. Bijna half zeven. Bijna half zes moet ik eigenlijk zeggen. <laughs> Het scheelt een uurtje. Tot zeven uur zijn we dan met zaten bij Funk Night. En na 7 uur is hier Peter Sternburg met Peters Platenparade. jaren 80 zit er dik in. In deze nieuwe maxi van R.M. Dr. Packer. Dr. Packer, hij komt uit eh, Perth, West-Australië. En is een eh, DJ-producer. ook gespecialiseerd in werk van de jaren, ja, jaren 80, jaren 90, jaren 0. House, hip-hop, punk, disco, soul, noem maar op. Dus een nieuwe grootheid te noemen. En dit komt uit de playlist Stevie Wonder, dit is Skeletons. De nauwe je Carl Anderson en Magic. in de een souvenir uit hetzelfde jaar. Vorige week hebben we die ook gedraaid, maar op FM viel die even weg. Dus vandaar, hoe je hem gemist heeft, hier is hij weer. Cashmere, Kenai is dit. En even op de klok kijken. Het is bijna, bijna 6 uur. We gaan er nou even uit voor de reclame en het nieuws. En na het nieuws beginnen we met Prince, Don't Let Him Fool You. Vorige week aan jullie voorgesteld. Tot zo! you just think about you and I for just a second. Think about it. Can I, can I, can I, feestdagen komen eraan. Bestel jij in webshops die buiten de Europese Unie gevestigd zijn?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 Hey, hey, hey. 80, maar nu eindelijk op single uitgekomen. Dit is dan ook de nieuwe van Prince. Don't let him fool you bij Langs Harderweg Funk Night. 8 over 6. Tot 7 uur is het de, de show met vol funk, disco en soul. ook. U gebit misschien. Dit is Skunk Function. And Hard Loving. Trouw je souvenir 1981 van Change Heaven of My Life. 80. En dit is Wandra. Heeft maar twee nummers gemaakt in haar leven. Waarschijnlijk een A en een B-kant. Love Attack. Wij kozen voor Sex Attack. Hey baby, what's your name? Who, me? I sure like to get to know you. For what? So you can waste my time? Hmm. No way, Jose. All talk and no play. Nice try, but I need a real guy. We'll be right back. Dus eigenlijk gewoon de Tech Heads. Je weet wel van Jimmy G en de Tech Heads. Van George Clinton alweer. Alleen heten ze hier anders. In 1988 dus. Incorporated Fang Band en Storyteller. Maxi uit de playlist. Alisa Myers. You get the best from me. Thank you. You get the best for me. Souvenir, souvenir 1977, NYPE. Dat staat voor New York Port Authority. I got it. De heeft 1 LP gemaakt. En daarvan vier singeltjes. Dit is daar één van. Komt uit 1977. hadden we Funk Nights. was Our Lives. Zeker niet. Zes en een halve over half zeven. Langs hadden we Funk Nights, zoals gezegd. En hier is MC Chill. Bust this rhyme. What have we got here? My name is MC Chill, and when they told me I could make a record, I thought to myself, well, it's about time. So I went and got my mellow Mike Nice on his dangerous DMX. My homeboy Beatmaster T on the human percussions, and the Surgeon General himself, DJ Kip Finesse, cutting it up. Since it's our turn now, let's bust it like this. Can you hear a tale, a tale of a fashion And when you hear him, you will say, bust this one for me. Now when you talk about lyrics, Talking about lines, and if you talk about fresh, they must be mine. Cause when you hear a death jam, what you're hearing is skill. And who you're hearing right now is MC Chill. You see, I got more juice than Minute Maid, and I am definitely fresher than lemonade. Cause when my liquid's all gone, baby, that's all you get. Cause when I bust another rhyme, you'll again be wet. Bust this, bust this. 40 below. Cause every time I rhyme, even just for fun, I can never bust a rhyme. Just stop at one, cause when I bust a fresh rhyme, I bust two and three. And the people start yelling, bust one for me, bust that. can you bust this rhyme? Just one more time. Can you please bust one more line for me? Ooh. a young homeboy that always do the deal. And then one day he was working on a line, then he wrote it all down and he bust this rhyme. and cut the beat with Beatmaster T, and we were rocking from the bottom to the T.O.P. Cause when we rock a party, there is no mistaking. The roof was burning and the block was shaking. The police are in. But chill, they put the handcuffs on me and read me the deal. I said, I know my rights, so don't even try it. But they put me anyway for the sight. Alright, 24 hours later, I got out of jail and went before the judge so he could set my bail. He went, tell me, young man, how do you plead? I said, I'm really not guilty, so I'm just gonna flee. He said, I know your name, get you like 40 below. If you bust a fresh rhyme, I'll let you go. That's when my crew bust in with a written demand and an instrumental copy of my very next jam. I took the judge's mic and rocked it to the beat. I had the whole court standing up on their feet. There was lights, cameras, and TV crews. My mother even saw me on the 12 o'clock news with a standing ovation. They set me free. I got stopped outside by MTV. They had cards and letters addressed to me from a million people saying plus one for me. Plus Please, can you bust this rhyme just one more time? Can you please bust one more rhyme for me? cable TV when my manager called and had a gig for me. He said he had two tickets to go out west where they have a rap and I was the guest. So I packed my bags about a quarter to ten. Took a plane to a train, took a stagecoach in. Got out a cover wagon, there was dust at my feet, and nothing but tumbleweeds out on the street. I said, "What's up, Red? Do you know where we are?" He went, "I think we're lost, but there's the bar." It was gamblers there and a couple of killers. Red has got I had sarsaparilla when I stepped on the boot of this bad outlaw. He threw his drink in my face and all he said was draw. I said, what's up, Tex? You can't play me that way. I'm not a sucker from the border. I'm from back up the way. That's when he took the paces. I looked at Red through my microphone and he busted the town hired us to be the gunfighters, but Red manages and me a rap writer. So I bust a quick rhyme and didn't leave my name. Disappeared in the dust, just like I had came. Now every year this time, they all stand in line for that stranger to return and bust another fresh rhyme, fresh rhyme. Please, can you bust this rhyme? Just one more time. Human Beatbox, zo maken ze hem niet meer. Dit soort muziek. Hip-hop. rap, funk. MC Jill was dat. Of is het nog steeds eigenlijk? up in the North Pole, just keep on chilling. But don't catch cold, so from the polar bear's daddy, the ice creator. I won't say goodbye, just catch you later. Catch you later. goed idee. <laughs> MC Chill en Bust is Rhyme. dit is Rockwell, That's Nasty uit de playlist. Maxwell. Somebody is watching you. Dat hij samen met eh, Michael Jackson opnam. Rockwell is it. And that's nasty. Huh? Goed, souvenir nu. Cash I just gotta have you. in 1983. En hebben we Human Body, DX3, T84. <laughs> dat nieuwe kunstgebied van mij. Het wil allemaal niet. Ik <laughs> hoop niet dat je er last van hebt. Langs hadden we Funk Nights tot 7 uur. Ik zie nog geen nieuws of zo, dus ik weet het niet. In ieder geval hebben we wel Peter Sterrenburg dadelijk met Peters Platenparade. Zo rond 9 uur dus. conversation, Miss Jones, let down your hair. Oh, what a better dress, Miss Jones. DX Dating Services. May I help you, please? Yes, my name is Jeanette Jones, and I'm not the type to moan and groan. But yesterday, you arranged a date with me and D something T one. I'm simply just not satisfied. I took him home. I think he died. It could have been a heart attack. I definitely want my money back. komt waarschijnlijk eh, Peter Sterren. De, de nieuwe maxi van de Death Band is het. En Drum